Daarin zijn veel regels zwart gemaakt. Volgens Snel gaat het om een rapport van een belastingcontrole bij een kinderopvang. En ouders mogen daarin alleen hun eigen gegevens zien. Dus de regels over anderen zijn onleesbaar gemaakt. En dat is volgens Snel conform de wet. Achter de muur van een Italiaans museum is vrijwel zeker een schilderij gevonden... dat in 1997 uit een ander museum verdween. Het schilderij Portret van een dame van Gustav Klimt... zou zo'n 60 miljoen euro waard zijn. Het schilderij dat nu is gevonden is in de noordelijke stad Piacenza... vermoedelijk gestolen door dieven die het met een vishengel naar buiten hebben getakeld. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is door het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine verkozen tot persoon van het jaar. De 16-jarige activiste, die bekend werd vanwege haar spijbelacties voor het klimaat, is de jongste persoon van het jaar ooit. Time kiest al sinds 1927 de persoon die het meest invloedrijk geweest is in het afgelopen jaar. Alle Amerikaanse presidenten zijn het ooit geweest. En ook Mahatma Gandhi, Winston Churchill en Adolf Hitler sierden de voorpagina van het laatste nummer van het jaar. De Nederlandse handbalvrouwen hebben zich geplaatst voor de halve finale van het WK. Vanochtend won Oranje met ruime cijfers van Zuid-Korea. En daarna was het afhankelijk van andere resultaten. Zo mocht de wedstrijd Noorwegen-Duitsland niet in een gelijkspel eindigen. Het werd daar na een spannende slotfase 32-29 voor Noorwegen.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 The fifth thing at Christmas that's such a Christmas cards, hangovers, rigging up the lights, and finding a Christmas tree. The sixth thing at Christmas that's such a pain to me. Facing my in-laws. Five months of bills. I hate those Christmas cards. Hangovers, rigging up these lights, and finding a Christmas tree. The seventh thing at Christmas that's such a pain to me. these cards. Oh, Edith, just get me a beer, huh? Well, we have no extension cords. Finding a Christmas tree, the ninth thing at Christmas that's such a pain to me. Finding parking spaces. Daddy, I want some candy. Donations. Facing my in-laws. bills. Writing on those Christmas cards. Hangovers. Now, why the hell are they blinking? I'm finding a Christmas tree says that's such a pain to me. Batteries not included. No parking spaces. Buy me something. Get a job, you bum. Oh, facing the in-laws. Five months of bills. Yo ho, sending Christmas cards. Oh jeez, look at this. One light goes out, they all go out. And finding a Christmas tree. The eleventh thing at Christmas that's such a pain to me. Stale TV special. Batteries not included. No parking spaces. these people. who's got the toilet paper? Turn huh? a flashlight on no fuse! a Christmas tree. The twelfth thing at Christmas, that's such a pain to me.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 die Mac Lights, living fast life, sitz in der S-Line. Panama, Panama, Panama, Panama, sie will um die Welt reisen. Ich zieh den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann, denn ich muss Geld machen. So high, so, so high, steck meinen Schein in den Novo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. unterwegs in der Late Night All night, wir spielen Fortnite Hängen auf der Couch, hören Drake More Life All night, wir spielen Fortnite Hängen auf der Couch, hören Drake More Life Kein Flex, der Jackie hält mich wach Ein Glas, ich bin ready für die Nacht meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist. Rockstar, ja, ich fühle mich wie Elvis. Mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco. Ich vergesse dich, mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns zuletzt vor einem Monat gesehen. Ich bin dieser, doch erwarte Loyalität. Egal ob reich oder pleite, diese Frau bleibt an meiner Seite. Sie fickt mein Kopf mit dem iPhone, trotzdem freu ich mich, wenn ich heimkomm. So high, so, so high, steig meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. So high, so, so high. Steck meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night night, wir spielen Fortnite, hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite, hängen auf der Couch, hören Drake More Life.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 Take my loose change and build my own space station. Ain't no refuting no disputing. I'm a modern Rasputin. Subcontract disputes to some brutes in Labutin. Act high falutin while my boys put the boots in. discussion. Dance like you got concussion. Oh, put a doll inside a doll. Party like a Russian. Disco seduction. ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen en...